Hij verwacht voor dit jaar een lichte groei van het aantal reizigers. Een Fransman die de 20ste kaper van 11 september wordt genoemd... is ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslang. Zacharias Moussaoui had bekend dat hij ook een aanslag met een vliegtuig wilde plegen... maar dat lukte hem niet omdat hij op 11 september 2001 gevangen zat voor iets anders. Later trok hij die bekentenis in. Tegen het oordeel van de Amerikaanse rechtbank ging hij in beroep... maar het hof handhaafde het levenslang. Iran laat een bezoek van Europarlementariërs op het laatste moment niet doorgaan. Er zou te weinig voorbereidingstijd zijn voor het begin van het bezoek donderdag. Maar de Europarlementariërs denken dat Teheran niet wil dat ze gaan praten met de oppositie. De spanningen tussen regeringsaanhangers en hervormingsgezinden in Iran zijn de afgelopen weken sterk toegenomen. Een man uit Middelburg heeft zaterdag met een luchtbuks geschoten op jongens die sneeuwballen tegen zijn raam gooiden. Een jongen van 13 raakte gewond aan zijn vinger. De man van 77 riep naar de jongens dat ze moesten stoppen met het gooien van sneeuwballen. Toen ze dat niet deden, schoot hij. De politie heeft zijn buks in beslag genomen. Erben Wennemars stopt per direct met lange baan schaatsen. Na dit seizoen zou hij toch al stoppen. Volgende week maandag neemt Wennemars afscheid op het NK Korte Baan in zijn woonplaats Dalfsen. 34-jarige Wennemars blijft daarna nog wel in training... omdat de KNSB hem heeft aangewezen als reserve voor de Olympische Spelen in Vancouver. Het weer vanavond en vannacht wat sneeuw. De temperatuur ligt rond 0 aan zee. Landinwaarts vriest het 2 tot 5 graden. Morgen aan de kust kans op een sneeuwbui, ook af en toe zon. En de temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort. ZFM's on. strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland and through. thought would set us somehow free. You taught me what to say in school.